Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Als de minister Kouders meer invloed op de kwaliteit van de kinderopvang. Hij wil ouders meer rechten geven om misstanden aan de kaak te stellen. Ook komt er een geschillencommissie. Er is op dit moment weinig concurrentie in de kinderopvang, vooral doordat de vraag veel groter is dan het aanbod. Kamp vindt dat het gebrek aan concurrentie en de lange wachtlijsten niet ten koste mogen gaan van de kwaliteit. In de VS is een militair tot levenslang veroordeeld voor de moord op drie Afghaanse burgers. De sergeant van 26 leidde in Afghanistan een groep militairen die voor de lol burgers doden. Ze noemden zich het Kill Team. De sergeant zou de moorden hebben voorbereid en wapens bij de lichamen hebben gelegd, zodat het leek of het vijandelijke strijders waren. Hij nam ook vingers en tanden van de slachtoffers mee als trofee. In Syrië zijn opnieuw doden gevallen toen het leger optrad tegen demonstranten. Volgens tegenstanders van het regime zijn er gisteren zeker 21 mensen gedood. Zo schoot het leger in Damascus op een groep demonstranten die net bij een begrafenis waren geweest... van mensen die de dag ervoor waren doodgeschoten. In een rapport van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch staat dat het Syrische leger in de provincie Homs misdaden tegen de menselijkheid heeft begaan. Tegenstanders van president Assad zijn gemarteld en vermoord. In de extra beveiligde inrichting in Vught zijn deze week alle sloten vervangen. Dat gebeurde onmiddellijk nadat was ontdekt dat de hoofdsleutel kwijt was. Ook is het toezicht verscherpt. De directie van de gevangenis heeft geen idee wat er met de sleutel is gebeurd. In de EBI in Vught zitten voornamelijk gevaarlijke en zware criminelen. In Nederland wordt vandaag massaal getrouwd omdat het de 11e van de 11e van 2011 is. In veel gemeenten worden vanwege de speciale datum twee of drie keer zoveel huwelijken gesloten als op andere vrijdagen in november omdat het ook het begin is van het carnavalseizoen, wordt in Breda getrouwd in het bijzijn van Prins Carnaval. Het weer nevelig, bewolkt een enkele mistbank, vanuit het zuidoosten steeds meer zon. Het wordt 7 graden in het noordoosten tot 12 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de A9 Alkmaar richting Almstolveen Voor het knooppunt Velsen staat 2 kilometer. Een file loopt door op de A22. Daar staat richting Velsen voor de Velsentunnel 2 kilometer door een spoedreparatie. Bij de Velsentunnel is daardoor de rechterreis ook afgesloten. En op de A16 Breda richting Rotterdam staat voor knooppunt Ridderkerk nog 3 kilometer.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 U heeft de bezetting nog niet van mij te goed van deze prachtige cd en LP. Hij heet Something Else en hij is uitgebracht onder het eh, prachtige label Blue Note. De bezetting dan. Miles David op trompet, Cannibal Orderly, Old Sax, Hank Jones op piano, Sam Jones op bas en Art Blakey op drums. We gaan lekker door met een mooie zangeres. En dan heb ik het over Annemarie Jopek met Don't Speak. Alexander was dat op piano. Hij werd bijgestaan door de beroemde Ray Brown op de bas en Frank Gant op de drums. Prachtig nummer en de luisteraars die er zoeken van hebben, die herkennen ongetwijfeld dat het een nummer is van Carlos Jobim. We gaan lekker door met een muziekje. Wat eh, wordt gezongen door Nora Jones. En zij wordt daarbij ondersteund door de Pieter Malek Group. junkies cd racings and en Basie Swings Come Live With Me. Heerlijk nummer, Ray Charles vooral in een fantastische rol. Hele mooie cd is dit. We gaan eh, lekker door met Thor Eriksen en het nummer From Day to Day. city seems to work like my mirror from day to day. The only difference is this one can break and you can't turn away. Cause it is keeps me going is you say you feel the same way Cause that is it vooral een nummer wat van Gerald en Louis Armstrong op een voortreffelijke manier ook naar voren hebben gebracht. Maar dit swingde de pan uit. Ja, luisteraars, Molly Johnson, wie kent haar niet? Streets of Paradise, Philadelphia. a man Bojangles and he dance for you In worn out shoes With silver hair, a ragged shirt and baggy pants The old soft shoes catch a I met him in a cell in New Orleans I was down and out He looked at me to be the eyes of faith he spoke right out He talked of life, talked of life Laugh and slap his legs upstairs said his name's Bojangles, then he danced a Across the sand He grabbed his fence, a bit of spears, oh how he jumped up high just close all around He danced for those at minstrel shows and county fairs Throughout the South He spoke with tears for 15 years, oh how he talked and he traveled about He docked up and died Docked up and died After 15 years he still grieved Mr. Bojangles that I dance in every chance in honky tonk. For drinks and tips. But most of the time I spend behind these country bars. He said, I drink so big. He shook his head shook his head I heard someone ask, please John Holt was dat met Mr. Jenkins. Ik heb nu een eh, legende uit de 60er jaren. Hij was ook op televisie. Hij was een charmante man. Ik ga er een eh, heel raar nummer van hem draaien. En degene die in de buurt is, die als eerste hier komt en de naam van deze zanger eh, raadt, die kan in het kader van 50 plus van mij een prachtige cd krijgen met Legend of Jazz. Ga luisteren. Wie is dit? you doodle? Can I doodle? I can't get it out of my noodle. How come? Cause I love you. A bushel and a peck. A bushel and a peck and a hug around the neck.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 A bushel and a peck. No, you make my heart a wreck. Make my heart a wreck. And you make my life a mess. Make my life a mess. Yes, a mess of happiness about you. About me? Yes, about you. You're gonna grieve me if you ever leave me. Cause I love you. A bushel and a peck. You can fix that, Perry boy. Let's go! I love you, a bushel and a peck, a bushel and a peck, and it beats me all the heck, beats me all the heck. How I'll ever tend the farm, ever tend the farm when I wanna keep my arms about you, about you, the cows and chickens. Let them go to the dickens, cause I love you, a bushel and a peck what your bird and a gun do.